Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er wordt 45 miljoen euro in de Groningse arbeidsmarkt gestoken. Het geld komt van het Rijk, werkgevers en vakbonden. Die willen meer hoger opgeleiden naar de regio lokken... om te gaan werken in de bouw- en energiesector. Deel van het geld is bedoeld voor omscholing. In Groningen is veel vergrijzing en het gemiddelde opleidingsniveau is laag... terwijl er steeds meer vraag is naar hoger opgeleiden. Van de 45 miljoen euro komt 18 miljoen van het Rijk politie heeft de afgelopen weken in Amsterdam twee liquidaties voorkomen en meerdere verdachten opgepakt. Dat zegt politiechef Aalbersberg. Later deze week geven politie en justitie meer details. Volgens Aalbersberg wordt geprobeerd om de liquidaties aan de voorkant van het probleem aan te pakken. Zo zijn de afgelopen weken meerdere criminelen aangehouden voor illegaal wapenbezit. Zij zijn mogelijk betrokken bij de liquidaties. Dit jaar zijn er al vier liquidaties geweest in Amsterdam. Vorig jaar waren het er tien. VND en de bonden krijgen tot woensdag de tijd om een oplossing te vinden in het conflict over het loonoffer. Anders volgt maandag een uitspraak van de rechter. VND wil dat het personeel bijna 6% loon inlevert om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. De bonden willen alleen praten als alle banen behouden blijven. Volgens VND is meer dan de helft van de 5000 werknemers met de maatregel akkoord. Liberia, Guinea en Sierra Leone willen ebola zo ver terugdringen dat er over 60 dagen geen nieuwe gevallen meer bijkomen. Dat hebben de landen na overleg laten weten. De drie West-Afrikaanse landen zijn het eerst getroffen door de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Tot nu toe zijn er ruim 23.000 mensen ziek geworden en ruim 9.000 mensen overleden. Het weer, in het westen toenemende bewolking. In de oostelijke helft van het land gaat het licht vriezen en is er kans op een mistbank. Morgen wolkenvelden en wat lichte regen, maar in de loop van de middag vanuit het noordwesten zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat bij Spijkenisse 3 kilometer.